Zit van der Linde met het NOS Journaal. Minister Jette gaat ingrijpen op het stroomnet, zegt hij in Nieuwsuur. Door de explosieve vraag naar elektriciteit zit het stroomnet op veel plekken vol. De klimaat- en energieminister wil onder meer sneller vergunningen kunnen verlenen... om bijvoorbeeld extra stroomkabels aan te leggen. Jette erkent dat het kabinet de afgelopen jaren meer had moeten doen om het stroomnet uit te breiden. Met waarschuwingen voor capaciteitsproblemen werd jarenlang niets gedaan. De regering van Colombia en de linkse guerrilla-beweging ELN praten volgende maand verder over vrede. Dat hebben ze aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie. In 2006 sloot Colombia een overeenkomst met rebellenbeweging FARC. De strijders van ELN zouden zich bezighouden met drugshandel, illegale mijnbouw en ontvoeringen. Om het vredesoverleg een kans te geven heeft de Colombiaanse regering arrestatiebevelen en uitleveringsverzoeken voor leden van de groep opgeschort. Het kabinet spreekt tegen dat door oudere tapsystemen bij de politie... mensen of onderzoeken in gevaar zijn gekomen. Vorige week meldde NRC dat de opsporing in gevaar komt... door storingen in dat tapsysteem. Zo zouden mankementen in een systeem dat kentekengegevens verwerkt... risico's met zich mee kunnen brengen voor mensen die worden beveiligd. Minister Jesse Goes van Justitie en Veiligheid ontkent dat, net als de politie. Ze erkennen wel dat het huidige systeem verouderd is. Steeds meer reizigers ergeren zich aan de volle treinen, meldt Belangenvereniging Rover. Vorige maand lag het aantal klachten 60% hoger dan drie jaar eerder. Volgens Rover zijn er minder reizigers vanwege corona... maar door tekort aan personeel kan NS het aanbod desondanks niet aan. Het weer bewolkt, maar droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden.